Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Wageningen is het Nationaal Bevrijdingsvuur aangestoken. Dat gebeurde door een Britse en Canadese oorlogsveteraan... van 99 en 101 jaar oud. Het vuur werd traditiegetrouw ontstoken bij Hotel de Wereld... waar in 1945 werd onderhandeld over de Duitse capitulatie. Vannacht brengen zo'n 2500 estafettelopers de vlam naar meer dan 100 gemeenten. Het vuur wordt onder meer aangestoken op de 14 bevrijdingsfestivals. Bij de nationale herdenking op de Dam zijn vanavond voor de stilte drie demonstranten aangehouden. Een van hen, een man van 53, werd opgepakt toen hij een spandoek wilde ontvouwen. Volgens de advocaat van de demonstranten wilden de drie aandacht vragen voor de politieke situatie in Oeganda. En kort na het stiltemoment in Amsterdam werd na een tip een 24-jarige man aangehouden. Volgens de politie gaf hij in een livestream op TikTok aan dat hij de orde zou gaan verstoren. Een ontsnapte zebra in de Verenigde Staten is weer terecht... nadat hij bijna een week was vermist. Het dier ontsnapte met drie soortgenoten uit een trailer in de omgeving van Seattle. De zebra's liepen langs een snelweg door een woonwijk... en kwamen daarna in een achtertuin terecht. Daar konden drie dieren worden gevangen, maar de vierde zebra ging er vandoor. De afgelopen week werd het dier een soort beroemdheid op internet. Er werden liedjes en video's over de zebra gemaakt. Gisteren kon hij worden gevangen... De is gezond, zegt de dierenbescherming. Max Verstappen start komende avond vanaf pole position op de Grand Prix van Miami. De drievoudig wereldkampioen zette in de kwalificatieronde de snelste tijd neer. Afgelopen dag won Verstappen ook de tweede sprintrace van dit Formule 1 seizoen. Charles Leclerc werd tweede en Sergio Perez pakte de derde plaats. Het weer op veel plaatsen regen. Vannacht is het 7 tot 10 graden. Bij opklaringen is er kans op mist. Morgenochtend in het noorden nog regen, in de rest van het land zon en tot in de avond droog.